Het gaat al jaren niet goed met het bedrijfsonderdeel post. Er worden steeds minder brieven en kaartjes verstuurd en de concurrentie is toegenomen. Daarom worden de komende jaren alle fulltime postbodes ontslagen. De pakketpostmarkt groeit nog steeds. Op 1 januari moeten de splitsing in TNT Post en TNT Express klaar zijn. In het noorden van Pakistan probeerden reddingswerkers bij 27.000 mensen te komen... die zijn ingesloten door de hevige overstromingen. Er worden 30.000 militairen ingezet voor ondersteuning. Het gebied is moeilijk bereikbaar doordat tientallen bruggen zijn ingestort. De autoriteiten zeggen dat zeker 1100 mensen zijn omgekomen... door de ergste watersnood in 80 jaar. Door de moessonregen zijn veel rivieren buiten hun oevers getreden... en zijn modderstromen ontstaan. In Groot-Brittannië is ophef ontstaan over melk van gekloonde superkoeien. Een Britse boer beweert dat er melk in de handel is van gekloonde koeien, zonder dat het op de pakken staat. De boer heeft zelf van die gekloonde superkoeien, die veel meer melk produceren dan gewone koeien. Hij is aan de dieren gekomen door gekloonde embryo's van superkoeien in de Verenigde Staten te kopen en die te implanteren bij zijn eigen koeien. De verkoop van de melk is zonder vergunning in Groot-Brittannië verboden, zolang niet zeker is dat de melk veilig is. In Venlo is een man gearresteerd op beschuldiging van het knoeien met elektriciteitsmeters en het witwassen van geld. Volgens het Openbaar Ministerie in Roermond zou hij 45 meters hebben bewerkt, waardoor stroom kon worden afgetapt. Dat deed hij onder meer voor zeker 25 wietkwekerijen in Noord- en Midden-Limburg. De politie volgde hem een tijdje en kwam zo hem op het spoor en op het spoor van de kwekerijen. Met hem zijn twee handlangers, één uit Venlo en één uit Blerik, aangehouden. Het weer in het midden en oosten van het land enkele buien. In het westen opklaringen en hier en daar zon. Temperatuur van 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.